uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Actievoerders van Greenpeace hebben zich gisteravond vastgeketend aan een sluis in Antwerpen. Ze proberen zo te voorkomen dat een schip met Russische olie de haven binnen kan varen. Volgens Greenpeace moet de import van Russische brandstoffen en uranium worden gestopt vanwege de oorlog in Oekraïne. De milieuorganisatie zegt dat de hoge energieprijzen de oliemaatschappijen rijk maken en de oorlogskas van Poetin spekken. Volgens Greenpeace zijn er sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne... al 55 tankers van Rusland naar België gekomen. Kledingbanken zien de afgelopen maand een piek in het aantal klanten... blijkt uit een rondgang van Hart van Nederland. De belangrijkste oorzaken zijn prijsstijgingen van energie en andere eerste levensbehoeften. Ook speelt mee dat er veel Oekraïense en Afghaanse vluchtelingen aankloppen. Door het hele land zien kledingbanken dat het drukker is geworden. In Utrecht is het zo druk dat de kledingbank niet meer iedereen kan helpen. In Texas wordt een vrouw aangeklaagd voor moord vanwege een abortus. Het is onduidelijk of ze zelf een zwangerschap heeft afgebroken... of dat ze iemand anders daarbij heeft geholpen. De vrouw van 26 werd donderdag opgepakt. Haar voorarrest is nu verlengd. In Texas gelden sinds afgelopen najaar de strengste abortuswetten van de VS. Abortus is verboden zodra er een hartslag bij het embryo is waargenomen. Dat is al na een paar weken. De arrestatie van de vrouw leidde in Texas tot protesten van vrouwenrechtenactivisten. Sommige juristen betwijfelen of de aanklacht van moord standhoudt. Sandra Velzenboer heeft voor een stunt gezorgd op de WK Short Track in Montreal. Ze pakte de wereldtitel op de 500 meter en is daarmee de opvolgster van Suzanne Schulting...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 This is the year of the guilty man. Your television takes a stand, and you find that what was over there is over here. maybe we should all 106.9 ZFN Ik heb duizend concurrenten voor de aandacht In de hotelschoolklas Tussen jongens in een pak Maar misschien wat zij wat anders voor vanavond ja zij doet super high class, weet alles van finance. Heeft een super fine ass en ik loof dat. Ja, ze spreekt vier talen, drinkt die als water. En alleen haar ogen zijn al mijn Sutra. Wat moet ik doen, alles van finance heeft een super fine ass en ik loof dat Ja, ze spreekt vier talen, drink martini saus Water en alleen haar ogen zijn al Kama Sutra Wat moet ik doen, schat?